Als het orgeltje speelt in de straat, zien we weer de jaren dat we kinderen waren. Hoe we dansen zo blij op de maat, van die leuke liedjes, vlotte melodietjes. Ons hart bleef steeds jong, ook al werden we oud. Dat is het geheim als je van elkaar houdt, als het orgeltje speelt in de straat. Zien we weer de jaren dat we kinderen waren. Orgelmuziek brengt romantiek, waar wij twee oudjes dromen. Terwijl het speelt, zien ze een beeld uit vroeger tijd weer komen. Als het orgeltje speelt in de straat, zien we weer de jaren dat we kinderen waren. Hoe we dansen zo blij op melodietjes. Ons hart bleef steeds jong, ook al werden we oud. Dat is het geheim als je van elkaar houdt, als het orgeltje speelt in de straat. Zien we weer de jaren dat we kinderen waren. En even maar streelt hij haar grijze haren. Dan zegt zij zacht, ik heb juist gedacht aan al die mooie jaren. Als het orgeltje speelt in de straat, zien we weer de jaren dat we kinderen waren. Hoe we dansten zo blij op de maan. Van die leuke liedjes, vlotte melodietjes. Ons hart bleef steeds jong, ook al werden we oud. Dat is het geheim als je van elkaar houdt. Als het orgeltje speelt in de straat. Zien we weer de jaren dat we kinderen waren.